Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is de kans klein dat dat gaat lukken. Klimaatminister Sophie Hermans baalt, maar houdt vertrouwen. Met vier partijen die alle vier hebben gezegd in deze onderhandelingen... ja, de doelen die we hebben afgesproken, die staan. Het, eh, en heel veel van het hoe staat ook. Maar in reactie op het, eh, op het PBL-rapport staat het kabinet nu wel voor de, voor de opdracht... om alternatieve maatregelen te nemen. Het nieuwe kabinet heeft veel maatregelen van het oude kabinet teruggedraaid. Zo gaat het rekeningrijden niet door, waarbij je per gereden kilometer moet betalen. LinkedIn moet een boete van 310 miljoen euro betalen. Het sociale netwerk waar je je best practices deelt en zakelijke mijlpalen viert... heeft de Europese privacyregels overtreden. Het bedrijf verzamelde je data om je gedrag te analyseren... en op jou toegespitste advertenties te laten zien. Maar daar hebben ze nooit op de goede manier toestemming voor gevraagd. Die boete komt trouwens niet als een verrassing. LinkedIn had er al 400 miljoen voor opzij gezet. Meer dan de uiteindelijke boete. Tja, als je de politie uitdaagt, moet dit niet als een verrassing komen. Een man van 19 had pak me dan op het kenteken van zijn scooter staan en werd toch echt gepakt. Hij probeerde te vluchten voor de politie in Terneuzen in Zeeland. Hij reed veel te hard, ging over de stoep en reed bijna twee kinderen aan. Toen de agenten hem hadden bleek de scooter ook nog eens gestolen te zijn. Die is in beslag genomen en de man is opgepakt. je kunt nu een speciale versie van het boek De Kleine Prins kopen. Misschien ken je het verhaal van vroeger en lazen je ouders het aan je voor. Maar bij dit speciale exemplaar heeft de Franse schrijver handgeschreven correcties en tekeningen gemaakt. Voor deze Britse literatuurkenner is het het bijzonderste boek dat hij ooit in handen heeft gehad. This is quite simply the most exceptional example of that that I've ever seen or had the opportunity to be involved with. So I don't quite see how I'm ever going to uh, beat this. Het <laughs> boek heeft ook een speciale prijs, ruim 1,1 miljoen euro. Het weer, het is bijna overal zonnig bij een graad of 16. Morgen ook mooi en iets warmer bij 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.